Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De stemmen zijn geteld, de verkiezingen achter de rug. En nu moet er zo snel mogelijk gepraat worden met alle partijen. De man die dat de eerste dagen gaat doen is PVV'er Gom van Strien. Zegt onze Haagse collega Wilma Borgman. Deze man is in ieder geval wel 12 jaar eh, eh, lid van de Eerste Kamer voor de PVV. Hij voert daar het woord over de financiën. En wat hij moet doen is nog niet per se inhoudelijk dingen gaan afspreken. Maar hij moet met eh, alle partijen dus gaan praten om te horen hoe zij het voor zich zien dat die kabinetsformatie nu wordt opgestart. Hij komt dan over anderhalve week met een verslag bij de Tweede Kamer. En op basis daarvan wordt besloten welke man of vrouw de formateur wordt. Dat is degene die over de inhoud gaat praten. In Dublin zijn 34 mensen opgepakt na rellen gisteren. Zijn volgens de politie rechtsextremistische hooligans. De rellen braken uit na een steekpartij gistermiddag... waarbij een vrouw en drie kinderen gewond raakten. Relschoppers staken daarna auto's in brand en plunderden winkels. Oscar Pistorius komt binnenkort vrij uit de gevangenis. Misschien ken je hem nog wel, hij was een Paralympisch atleet. Stond bekend als de Blade Runner. Tien jaar geleden moest hij de cel in nadat hij zijn vriendin had doodgeschoten... door de deur van de badkamer in hun huis... Volgens hem omdat hij dacht dat er een inbreker in huis was. Maar dat geloofde de rechter niet. En nu komt hij dus voorwaardelijk vrij. En in een sporthal in Zwanenburg in Noord-Holland... wordt deze week gebasketbald in poncho's. Met een paraplu in de hand. Het is een protestactie van de sporters. Ze zijn helemaal klaar met alle lekkages in de sporthal. Het is zo erg dat de plassen op de grond liggen. Ja, dat sport voor geen meter. Het is gewoon irritant, want je kan niet lekker bewegen. Het dak is lek. Ja, en hoeveel last hebben jullie daarvan? Nou, best veel last, want we kunnen dan ook niet sporten. Ik denk, het dak moet eraf. En eh, tot die tijd kan je proberen wat je wil. We hebben een mooie labyrint aan dakgrootte binnen, maar dat is geen oplossing. Trainingen en wedstrijden kunnen niet doorgaan. Sommige leden gaan op zoek naar een andere club. De gemeente zegt dat ze het binnenkort weer gaan bespreken in een vergadering.